heeft niets concreet opgeleverd. De IJslandse minister was naar Den Haag gekomen om te kijken of er een nieuwe afspraak mogelijk is over de terugbetaling van meer dan 4 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië. Maar Bos houdt vast aan de bestaande afspraak. De belangrijkste oorzaak van de computerstoring bij de politie in Noord- en Oost-Nederland is gevonden. Acht korpsen hebben al meer dan een week grote problemen. En het is nu duidelijk dat er bij het onderhoud van de software een fout is gemaakt. Een belangrijk reparatieprogramma is niet geplaatst. De situatie is nu stabiel, zegt de politietop. Maar het zal nog zeker een week duren voordat alle problemen zijn opgelost. De Amerikaanse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 5,7% op jaarbasis gegroeid. Dat is meer dan verwacht en dat is de sterkste groei in ruim zes jaar. De nieuwe cijfers zijn de tot nu toe sterkste aanwijzing dat de recessie achter de rug is. Er komt een volledig nieuw onderzoek in de zaak van de bejaarde verzorgster Ina Post. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Ina Post werd in 1987 veroordeeld voor moord op een bewoonster van een verzorgingshuis in Leidsendam. Ina Post bekende, maar zei later dat ze dat onder druk van de recherche had gedaan. Een half jaar geleden oordeelde de Hoge Raad al dat de zaak moet worden overgedaan. In Den Bosch is een man op straat doodgeschoten. De dader is nog voortvluchtig. De politie heeft de omgeving afgezet en is met een helikopter naar de schutter op zoek. Het slachtoffer liep bij de Brabanthallen toen het vuur op hem werd geopend. De politie heeft zijn identiteit nog niet bekendgemaakt. Enkele mensen zijn getuigen geweest van de moord en die worden nu verhoord. Het weer, vanavond en vannacht buien, mogelijk met onweer.